Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De eerste fase van de afzettingsprocedure tegen president Trump is afgerond. De democraten hebben hun argument uiteengezet. Later vandaag komt de verdediging van de president aan het woord. De democraten willen nog extra getuigen horen... maar daarvoor hebben ze de steun van tenminste vier republikeinen nodig. Het is de vraag of ze die gaan krijgen. De zaak draait om mogelijk machtsmisbruik van president Trump. Bij een brand in een appartementencomplex in Vaals zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee personen zijn met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. De drie anderen konden ter plekke worden behandeld. De brand brak uit op de derde etage. De brandweer heeft een aantal mensen met een hoogwerker van hun balkon gehaald. Een groot deel van het complex moest worden ontruimd. Zo'n 20 bewoners zijn opgevangen in een naburig kasteel. Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 41. Volgens de autoriteiten zijn bijna 1300 mensen geïnfecteerd met het dodelijke virus. Dit weekend wordt het Chinese nieuwjaar gevierd. In een poging de uitbraak van het virus te stoppen... heeft het stadsbestuur van Shanghai besloten alle bioscopen te sluiten. De ziekte is voor het eerst ook in Europa vastgesteld. Gisteravond werd bekend dat in Frankrijk drie mensen besmet zijn met het coronavirus. Even leek het erop dat één van hen in Nederland was geweest... maar dat bleek een misverstand... Inmiddels is de ziekte ook in Australië, Maleisië en de Verenigde Staten vastgesteld. In het oosten van Turkije is vannacht getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zo'n 1300 mensen zijn gewond geraakt. De beving had een kracht van 6,8 en vond plaats in de provincie Elaze... zo'n 500 kilometer van de hoofdstad Ankara. Het weer, de dag begint bewolkt met in het noorden kans op regen... Overdag wordt het een graad of 6. Morgen droog en kans op zon. Het wordt dan een paar graden warmer. Maandag kan het stevig gaan waaien en valt er af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.